Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie heeft 15 klimaatactivisten opgepakt in Hoogvliet. Ze blokkeren daar met spandoeken en kettingen sinds vanochtend de toegangsweg van Shell Pernis. Ze eisen dat het bedrijf stopt met het investeren in de fossiele industrie en zich juist gaat richten op de groene energie. Volgens een actievoerder gaat het er juist rustig aan toe en leggen ze netjes aan iedereen uit waarom ze daar staan. Toch is deze automobilisten er niet blij mee. Mensen mogen niet zomaar uh, die weg blokkeren. Als je, kijk, ik moet een andere werken. Waarom moet ik blijven hier stilstaan? Tenminste, eh, mensen weten niet hoeveel uh, gaat de Waarom? Ik vind die niks. Als ik krijg helemaal geen straf, ik rij die doekje daar gewoon weg. Ja, ook vrachtwagens probeerden door de blokkade heen te rijden. De politie heeft de boel nu omgeleid en er zijn al 15 activisten opgepakt. Het gaat nog een tijdje duren voordat we weten of de spullen die zijn gevonden in de zoektocht naar Mary McCann iets te maken hebben met haar verdwijning in 2007. Dat zegt de Duitse politie die opdracht gaf om een groot stuwmeer in Portugal te doorzoeken. Daar werden onder andere stukken stof gevonden. De hoofdverdachte in de zaak is een Duitse man die al eerder is veroordeeld voor kindermisbruik. En John Heitinga gaat niet door als trainer van Ajax. Dat heeft hij te horen gekregen van de directeur voetbalzaken bij de club. Heitinga verving de afgelopen maanden Alfred Schreuder, die al eerder werd ontslagen. Onder Heitinga werd Ajax dit seizoen derde en verloor de bekerfinale van PSV. En winkels in Nederland staan nog steeds te springen om personeel. Er staan zo'n 50.000 vacatures open. In Deventer hebben ze daarom in het midden van het centrum een pand ingericht als banenwinkel. En ze hopen daar mensen enthousiast te maken voor het werken in de winkelsector. Dat lijkt eh, deze jongeren eigenlijk best oké. Nou, ik denk dat als, het, eh, als ik uiteindelijk geen baantje kan vinden, dat ik dan altijd weer hier terecht kan. Dus dat is hartstikke mooi. Het lijkt me wel een keer leuk om te komen kijken of zo. Of eh, ervaring op te bouwen, te oriënteren. Dat lijkt me wel leuk. De meeste vacatures zijn voor verkopers. En andere steden hebben ook al laten weten dat ze zo'n pop-up banenwinkel wel zien zitten. Het weer in het midden en het zuiden schijnt de zon en is het tussen de 18 en 22 graden. In het noorden is het bewolkt en fris met 13 graden. Morgen is er vooral een zonnetje en dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met vertraging op de A9 bij de Wijkertunnel van Amstelveen naar Alkmaar. Stond een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Je hebt daar nu nog een half uur tijdverlies. Op de A4 is het druk van Amsterdam naar Den Haag voorknopend Burgerveen. Het oponthoud is 20 minuten. En op de A10 Noordtunnel heb je een kleine 10 minuten tijdverlies.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 hoofdletter Z Quiero hablar. Entonces vamos a competir. A ver, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volver Bobola como glow vamos a competir.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 Ook worden zijn aandelen bij een aparte beheerder ondergebracht. John Heitinga gaat niet verder als hoofdcoach van Ajax. De club uit Amsterdam gaat op zoek naar een meer ervaren trainer. Het weer, geregeld zon. In het noorden is het wat bewolkt.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 None of them no move me, move me, move me. you want want want it. Only him can make me Redneck man, me no want none of them. Me up my body, Me no want none of them. Me no want none of them. Things I can't shine Want you feel me lover, me want you feel me Till the very end, till the very end. Come on, come on, on the set. searching for my something than a compliment the pain. Yeah, we're only getting older by the day.